Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een paramilitair trainingscentrum in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 69 doden gevallen. Volgens de politie waren er twee explosies bij het trainingscentrum. Zeker één daarvan werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist. De Taliban zeggen dat ze de aanslag hebben gepleegd als vergelding voor de dood van Osama Bin Laden. Op zo'n 60 pluimveebedrijven in de buurt van Kootwijkerbroek zijn controles op vogelgriep. Gisteren werd op één bedrijf in de Gelderse plaats het virus aangetroffen. De bijna 9000 kippen op de boerderij zijn afgemaakt. Binnen een straal van 3 kilometer geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en kippenmest. De laatste keer dat in Nederland vogelgriep werd vastgesteld was in maart in Zeeland. Projectontwikkelaar Chipsol heeft bij de NMA een klacht ingediend tegen Schiphol... Volgens het bedrijf maakt de luchthaven zich schuldig aan machtsmisbruik. Schiphol zou op een oneigenlijke manier gebruik maken van allerlei regels over de vliegveiligheid om particuliere bedrijven als Chipsol uit de markt te houden. Het gaat daarbij vooral over de ontwikkeling van vastgoed. Chipsol bezit veel grond rond de luchthaven en wil daar onder meer woningen en bedrijvenpanden neerzetten. Volgens het bedrijf doet Schiphol er alles aan om dat tegen te houden. In de reeks estafetteacties in het openbaar vervoer is vandaag Amsterdam weer aan de beurt. Tot half negen vanochtend rijden er geen trams, bussen en metro's. De veren over het ei varen wel. Afgelopen dagen werd al gestaakt in Rotterdam en Den Haag. Nederland heeft zich opnieuw niet geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de 3J's kreeg in de tweede halve finale onvoldoende stemmen. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Het weer, eerst zon, later stapelwolken met vanmiddag kans op een buit wordt 14 graden langs de kust tot 18 in het oosten.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 Daar staat een kapotte vrachtwagen. Bij Laren is de rechte reis ook dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetewoudendorp 6 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 4. A9 ook richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopen de Raasdorp 6 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam. Tussen afrit Volendam en Diemen 7 kilometer. En de andere kant op tussen afrit IJmuiden en Oud-Zuid 5. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knopen Terbrechtseplein en Rotterdam Feyenoord 5 kilometer. Op de hoofdrijbaan zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding.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 I got a job at a steel mill. I'm chucking steel just like a slave years at the body, y'all. I went straight home, yeah. I went straight on. Oh, oh, oh. You treat it. Then you got to. You have to know just what I'm talking about. Lord, I work Five long years for one woman And she had to love To kick me out Lord, but I finally learned a lesson I should have known long time ago The next woman I married, she got to have two jobs And she got to go out and work Oh, oh, oh, Lord, and break some doors. Lord, said up have been mistreated. And you got to, you got to know just what I'm talking about. Lord, I worked five long years for one woman. but she had to to kick me out. Have you ever been mistreated? Did you got to? You got to know just what I'm talking about. got to know just what I'm talking about. Lord, I worked five long years for one woman, and she had to to kick me out. I got a job at a steel mill I'm chucking steel just like a slave Five long years, every five years, y'all I went straight home, I went straight home oh, oh, oh, oh my baby Yes, I've been mistreated And you got to You got to know just what I'm talking about work five long years for one woman. And she had to nurse to kick me out. to rise to put me out. Five Long Years. and. nummer zongen de Buddy Guy op de elektrische gitaar en op de zang. Greg Zapp op de basgitaar, Richie Hayward op de drum, Pete Wingfield op piano en Mike Weaver orgel. Neil Hubbard op gitaar. Welkom bij ZFM Jazz. Beleef het ritme van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Zandvoort. Thank you. You know, ladies and gentlemen, every once in a while there comes a song that you feel will be a standard. And this is one we'd like to try and do for you from the new sounds of today. Wait. When you're down in trouble A above En zij is ook op het Noordzee Jazz Festival te beluisteren. Het nummer wat we gaan draaien is Route 66. such a new thing. Fever started long ago. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, tell about it. Romeo loved Juliet. Uh huh. Juliet, she felt the same. tell you what a lovely way to burn. Oh, way, oh, All right now, what a lovely way to burn. Lovely, I like lovely, love what a lovely way to burn. <laughs> you ain't right, Ray. Muzikale koorts. Het was Natalie Cole en Ray Charles. Een heerlijk samengezongen nummer. We gaan naar hoeken En het nummer? Swanee River Boogie. getalenteerde eh, orgelspeler. Hij is helaas overleden. Maar we hebben nog heel veel moois van hem. Ik heb nog thuis een aantal langspelplaten van hem. Het is echt genieten met Jimmy Smith. We gaan weer naar uh, Ella Hij Ze speelde jazz at the Santa Monica Civic in 1972. En dan is het natuurlijk erg mooi als zo'n eh, festival wordt afgesloten. En dat doen ze dan altijd met een finale. En in die finale hoort u een, een C-Jam eh, Blues. Dat is een nummer van Duke Ellington. En dat wordt gespeeld met Helvet Gerald en Count Basie en de Jazz at the Philharmonic All Stars. Laten we heerlijk gaan luisteren. voor Elvin Gerald tijdens een van de concerten in 1972. Maar er staat nog meer te gebeuren. Want wat dacht u van Toets Tielemans die zaterdag 9 juli gaat optreden op het Sea Jazz Festival. Zijn leeftijd geweldig, mag ik wel zeggen. Daarom als ode aan hem zijn bekende blues zetten. última vez que eu ouvi blusette tinha eu 17.